Dit is Maud Schreurs met het CNRS Journaal. Er komt een reddingsplan voor de Italiaanse probleembank Monte di Paschi di Siena. Die krijgt 5 miljard euro steun van andere banken. Ook worden voor miljarden aan leningen overgenomen die niet of amper worden afgelost. De bank bestaat al sinds de 15e eeuw en is daarmee de oudste van de wereld. Ook andere Italiaanse banken zitten in de problemen door uitstaande leningen. Dat blijkt uit de Europese banken stresstest, waarbij Monte di Paschi di Siena het allerslecht scoorde. Uit de test blijkt verder dat de Nederlandse banken juist stand houden als het slechter gaat met de economie. De politie in Schotland is gestuurd op meer dan 500 kinderen die het slachtoffer zijn geworden van kinderporno. Dat blijkt uit een onderzoek. De politie onderschepte meer dan 30 miljoen foto's. Bijna 80 mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden verdacht van onder meer verkrachting. Sommige slachtoffers waren niet ouder dan drie jaar. Volgens de BBC had een van de verdachten 10 miljoen foto's op zijn computer staan. In het Olympisch dorp in Rio de Janeiro heeft brand gewoed in het huis van de Australiërs. Het vuur was ontstaan in de kelder. Het team van Australië is korte tijd geëvacueerd geweest. De brand was snel geblust, waarna iedereen weer terug kon. Niemand raakte gewond. De Australische sporters waren juist net teruggekeerd naar het Olympisch dorp. Ze verklaarden het vorige week nog onbewoonbaar vanwege een hoop gebreken. Ze sliepen daarom een paar dagen in een hotel. Ook de Russische gewichtheffers zijn niet welkom op de Olympische Spelen in Rio. Ze krijgen geen toestemming van de Internationale Gewichtheffersbond... in verband met het dopingschandaal in Rusland. Vanwege het dopingschandaal worden meer dan 100 Russische sporters geweerd. Onder meer op de onderdelen atletiek en roeien. Het weer vannacht kans op wat regen, ook morgen buien, vooral in het zuiden en oosten.